uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie heeft de vermoedelijke schutter in het stadsdeel IJsselmonde opgepakt. De afgelopen twee weken werden daar drie mensen neergeschoten. Ze zijn alle drie overleden. Ook de man van 81 die gisteren werd neergeschoten. De verdachte werd laat op de avond overmeesterd op het balkon van een woning in de buurt. Het is een man van 24 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Californië is een vliegtuigje neergestort op een bedrijf. Er vielen twee doden, 18 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de stad Fullerton. Het vliegtuigje doorboorde het dak van een bedrijf waar meubelbekleding wordt gemaakt. Het is nog onbekend of de twee dodelijke slachtoffers in het vliegtuigje zaten... of dat het gaat om mensen die in de fabriek werken. Het haperende C2000-systeem leidt tot steeds meer frustratie bij de politie, meldt Nieuwsuur. Tijdens de jaarwisseling waren er opnieuw problemen met het communicatiesysteem, mogelijk door overbelasting. Politievakbond ACP zegt dat het zo echt niet langer kan... omdat de veiligheid van agenten in het geding is. C2000 is hun lifeline, zei voorzitter Meijerink in Nieuwsuur. De Oekraïense autoriteiten doen strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke desertie binnen een legereenheid. Het gaat om een brigade die door Frankrijk is getraind en bewapend. Een prominente Oekraïense journalist zegt dat 1700 militairen nooit aan het front zijn gekomen. Ze zouden zijn gevlucht of niet zijn komen opdagen. Michael van Gerwen heeft de finale van de WK darts bereikt... door een overwinning op Chris Dobie. Zijn tegenstander in de finale vanavond is Luke Littler. Van Gerwen won de wereldtitel al drie keer, voor het laatst in 2019.